om ook naar Nederland te komen. Zodra iemand nu een verblijfsvergunning heeft... hebben de gezinsleden het recht om ook naar Nederland te komen. En dat verandert, zegt staatssecretaris Van de Burg. Mensen mogen pas hun eh, eh, eh, familieleden, gezinsleden laten overkomen op het moment dat zij een, eh, een woning eh, hebben dan wel een tussenvoorziening of een flexwoning. Ook is het de bedoeling dat asielzoekers uit zogeheten veilige landen sneller worden teruggestuurd. En eerder vandaag werd al duidelijk dat er met gemeenten afspraken zijn gemaakt voor de opvang van 20.000 asielzoekers. In Gelderland bij Uddel heeft vanmiddag op twee plekken een stuk heide in brand gestaan. De politie gaat uit van brandstichting. Er zijn aanmaakblokjes gevonden. De brandweer was er op tijd bij en kon erger voorkomen. De politie doet onderzoek. Misschien heb jij op Insta de afgelopen dagen een Engelstalig bericht zien langskomen... dat je exacte locatie getrackt kon worden voor anderen... Daar klopt niets van, zegt de app. Ze zeggen dat ze je locatie alleen gebruiken voor zaken als het bepalen van een locatietag... als je die aan een bericht of een verhaal toevoegt. Dat kun je trouwens ook uitzetten in je instellingen. En wat doe je als je al tijden niet op vakantie bent geweest, maar je bent er eigenlijk wel gewoon aan toe? Dan ga je op vakantie in eigen tuin. Een woonzorgcentrum in Apeldoorn heeft dat geregeld voor hun cliënten. Er staan tenten, een caravan en allerlei kampeerspullen. Maar voor sommigen is dat wel even wennen. Nou, ik wil er ook eens proberen. Kijken hoe dat gaat. Heeft u nooit eerder gekampeerd? Eén keer eerder, maar dat was al een hele tijd geleden. Als we hulp nodig hebben, alle beetjes helpen, dan helpen we elkaar. Ja, toch? Ja. Dus u komt wel heel bij de afwas? Nee. Ja, ze slapen overigens trouwens niet op een luchtbed. Dat doen ze wel op hun eigen kamer. En dan nog het weer. Het koelt af vannacht naar 14 graden. Morgen trekken de wolken weg en wordt het zonnig. Dan tussen de 20 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Schiphol.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 Even though they call you by another, you were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always, always my G. G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't grow up too soon. And from now until yeah. forever, you were always my G. Yo, G. <laughs> you probably won't even understand this so I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name to you, even though they call you by another, you, were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect. yeah. forever, you were always, always mine. Heart broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is.